Zij werden volgens getuigenissen op dat schip de kapiteins genoemd. Eh, en zij zouden 8000 mm, euro per persoon hebben gevraagd aan de mensen die in Izmir in Turkije eh, vorige week op dat schip zijn gestapt om uiteindelijk eh, in heel ruwe zee om het leven te komen. Er is nog een vierde verdachte, een man uit Turkije. Naar hem is de politie nog op zoek. Een man uit Duitsland moet 14,5 jaar de cel in omdat hij zijn oppaskinderen heeft misbruikt. De man bood zichzelf online aan als oppas en kwam zo bij de slachtoffers terecht. 13 kinderen zijn door de man misbruikt. Het jongste slachtoffer was volgens de Duitse justitie een meisje van een maand oud. Reed je vanochtend over de A2 bij Limburg onder een rood kruis door. Dikke kans dat je binnenkort een boete thuis hebt. Door een ongeluk was de weg deels dicht. Toch reden in een half uur tijd meer dan 50 mensen gewoon door of over de vluchtstrook. Ze kregen allemaal een boete. En we ergeren ons enorm aan stiekeme prijsstijgingen. Dat merkt de Consumentenbond. Van de 1500 klachten die zijn binnengekomen... gingen er 900 over krimpflatie. Daarbij zit er minder in de verpakking, maar betaal je er niet minder voor. Veel klachten over de biezen knoflook dipsaus. Ehm, dat bakje is gekrompen van 250 gram naar 170 gram. Maar de prijs is gestegen van 99 cent naar 1,49. Dus je ziet eigenlijk al dat hij duurder is geworden. Maar stiekem is hij nog veel duurder geworden dan je door hebt... omdat dat potje dus ook een stuk kleiner is. Consumentenbond roept fabrikanten en supermarkten op... om transparant te zijn over die prijsverhogingen. Het weer, bijna overal zonnig, graadje of 6. Komende nacht kan het een paar graden vriezen. Morgen opnieuw veel zon en dan een graad of 7. ZFM, verkeersupdate.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 that you've ever seen Sif, no. On baseline, Martina Nani's coming. On baseline, Sif, no. On baseline, I'll Al Sif, no. On baseline, Martina Nani. and on Mike, yum on it, and on Mike, yum on it, and on Mike, the lovely, the love, the love, the love, love, love, love, lovely, share.